Vijf uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft opnieuw raketten gelanceerd. De proef was gisteren. Alma Pyongyang is nu met een verklaring naar buiten gekomen. Het zou gaan om de derde proef met een meervoudig lanceersysteem... waarmee volgens leider Kim Jong-un de mogelijkheden groter worden... om buitenlandse doelen met verrassingsaanvallen te vernietigen. De raketten kwamen uiteindelijk in zee terecht... De gesprekken tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten zitten in een, in een impasse. Mogelijk wil Kim Jong-un met de rakettesten de druk op de VS opvoeren. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties afgekondigd tegen Iran. Dit keer is het de bedoeling om de bouwsector te raken. Het wordt voor Amerikaanse ondernemingen verboden om bepaalde materialen en software aan Iraanse bouwbedrijven te leveren. Minister Pompeo van Buitenlandse Zaken zei dat de Iraanse bouwsector onder controle staat van de revolutionaire garde. Die wordt door de VS als een terroristische organisatie gezien. Tien grote palmoliegebruikers gaan radarbeelden van satellieten gebruiken... in de strijd tegen ontbossing. Onder meer Unilever, Nestlé en PepsiCo doen mee aan het project... ontwikkeld door Wageningen University en een Nederlands bedrijf. In landen als Indonesië en Maleisië zijn veel oerbossen gekapt... om plaats te maken voor palmboomplantages. De voedingsbedrijven willen over een paar jaar alleen nog maar duurzame palmolie inkopen maar vaak is het moeilijk te controleren of producenten zich daaraan houden. Het radarsysteem moet daarbij gaan helpen. De politie heeft de man in Venray aangehouden nadat hij met zijn auto met opzet was ingereden op een agent. Dat gebeurde toen de politie de automobilist wilde controleren. Toen de agent het stopteken gaf, reed de man hem aan. Daarbij raakte de politieman gewond. Die is naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden. Het weer in het noordoosten nog lichte vorst. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Dan gaat het in de loop van de dag regenen. Vanmiddag 8 tot 14 graden. Ook het weekend is wisselvallig en nat, maar met 14 graden wel een stuk zachter. Dit was het NOS Journaal. Dit is een test, dus luister goed. Hoe vaak hoor je de koebel? Het antwoord is...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 Thought it was better with a broken heart. Goodbye, love. But it's so damn hard to restart. Goodbye, love. I tried stitching up a billion times. It's so heavy, and I hope so you, you, I. Goodbye, love. the riddle. Get down, rock it out from this shaky ground. Come on and spread out your heart and body, move everywhere. Let's see you people laughing, people punching out in the air. Get down to the hip hop, beat bop, You hear the sound, it's all coming to ya. I wanna get ya, I wanna teach ya, I'm gonna get this beat to hit ya. Get down to big time illusion, like all the rest. Come on and dump it, jump it, fuck that feeling, give all your best. do do do do do do do Dinda da da do do do. da da do do. dinda da da do do do. Din da da do do. Din da da do do. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. always rain.